van 5 uur. moet met het RWS Journaal. Alle zwangere vrouwen krijgen vanaf april volgend jaar een vergoeding als ze een niptest willen doen. Ze betalen wel een eigen bijdrage van 175 euro. Dat blijkt uit de miljoenennota. Met de niptest wordt onderzocht of het ongeboren kind een afwijking heeft, zoals het Down-syndroom. Nu krijgen vrouwen alleen nog zo'n test als de kans op een kind met een afwijking groter is. Alle 23 festivals die ondanks een positief advies geen subsidie meer kregen, kunnen toch doorgaan. Minister Bussemaker maakt miljoenen vrij voor bedreigde festivals en musea. Dat betekent onder meer dat popfestival Noorderslag in Groningen toch weer subsidie krijgt. Net als museumhuis Doorn en slot Loevestein, waar Hugo de Groot gevangen zat. Nederland kwam van ver, maar heeft zich volgens minister Dijsselbloem weer opgericht. Bij het aanbieden van de miljoenennota aan de Tweede Kamer zei Dijsselbloem dat het kabinet het moeilijk heeft gehad, maar dat de begroting weer op orde is en de economische problemen zijn aangepakt. Volgens hem staat Nederland er veel beter voor dan veel andere landen. In Echt in Limburg is een man opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij twee ambtenaren wilde laten vermoorden. De politie wil niet zeggen wie de 61-jarige verdachte wilde laten liquideren. In zijn huis en in een bedrijfspand in Echt zijn spullen in beslag genomen... die van belang zouden zijn voor het onderzoek. Ook lag er in het huis een wapen met munitie. Syrië en Rusland ontkennen dat ze verantwoordelijk zijn voor het bombarderen van een hulpconvoi in de provincie Aleppo. Bij de luchtactie kwamen gisteren zo'n 20 mensen om het leven en werden 18 trucks met hulpgoederen verwoest. Volgens ooggetuigen zitten de Syriërs en Russen erachter, maar die zeggen nu dat ze er niets mee te maken hebben gehad. Het weer de rest van de dag is het vrijwel overal droog. Vannacht koelt het tijdens opklaringen af tot een graad of 7. Morgen opnieuw een afwisseling van zon en wolken, dan een graad of 20. Donderdag iets warmer, maar dan is er ook kans op een bui. Dit is Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is van de ANWB. De files met de meeste vertraging op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Eembrugge 8 kilometer. Een kwartier vertraging. Na een ongeluk op de A7 Zaandam richting Hoorn bij Avenhoorn 7 kilometer. Daar is de vertraging ruim een half uur. De linkerrijstrook is afgesloten. Een kwartier extra bij onderweg op de A12 van Arnhem naar Den Haag bij Nieuwegein. Die file 6 kilometer. Ook zo'n 15 minuten oponthoud op de A15 van Rotterdam naar Gorkum bij Sliedrecht. Die file is 9 kilometer.